Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De aanslag in een toeristenwijk in de Thaise hoofdstad Bangkok... lijkt volgens de hoogste legerchef niet het werk van de opstandelingen in het zuiden van het land. en zegt dat er een ander type bom is gebruikt dan de rebellen meestal gebruiken. In het zuiden van Thailand strijden moslimrebellen tegen de boeddhistische machthebbers. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Bangkok is nog niet opgeëist. Bij de bomexplosie bij een hindoeïstische tempel vielen zeker 22 doden. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zijn onder de doden drie buitenlandse toeristen, twee uit China en één uit de Filipijnen. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. De strijdende partijen in Jemen maken zich mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden. Dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie onderzocht in juni en juli hoe de Houthi-opstandelingen en de coalitie die tegen hen vecht zich gedragen. In die tijd werden meer dan 140 burgers gedood, vooral vrouwen en kinderen. Volgens Amnesty lopen ze gevaar door luchtaanvallen van de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, maar ook doordat Houthis vooral drukke plaatsen gebruiken als beginpunt voor aanvallen. Amnesty roept de Verenigde Naties op om de mogelijke oorlogsmisdaden in Jemen te onderzoeken. In het noordwesten van de Verenigde Staten woeden al een week tientallen grote bosbranden. De brandweer krijgt het vuur nauwelijks onder controle. In de staten Washington, Idaho en Oregon is het al tijden droog en staat een harde wind waardoor het vuur zich makkelijk uitbreidt. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en inmiddels hebben de bosbranden zo'n 150 huizen verwoest komende dagen worden 200 militairen ingezet om de brandweer te helpen. Begin deze maand had vooral het noorden van de staat Californië te kampen met bosbranden. Het weer, bewolking met regen of motregen. Vanochtend wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droog. In het noorden houdt de regen nog geruime tijd aan. Temperatuur vannacht rond de 14 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 18 graden. Vanaf woensdag is er wat meer zon en wordt het ietsje warmer.